Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Door een aardverschuiving in Ecuador zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. De verschuiving vond plaats bij een belangrijke autoweg in de badplaats Banos. Een stroom van modder en puin stortte van een heuvel en trof drie auto's en een bus. Ook twee huizen werden geraakt. Negen mensen raakten gewond. In het gebied heeft het de afgelopen dagen veel geregend, net als in andere delen van Ecuador. Daardoor traden meerdere rivieren buiten hun oevers. Daarnaast veroorzaakten stormen modderstromen in het hele land. Ook in andere plaatsen in het land waren aardverschuivingen en werden wegen weggevaagd. Ongeveer twee derde van de auto's die de afgelopen dag in Harlingen kwamen vast te zitten in de modder... is met trekkers van het parkeerterrein getrokken. Honderden auto's op het terrein bij de veerterminal konden eerder geen kant meer op. Op dit moment staan er nog een paar honderd auto's vast. Die zijn van mensen die vanaf morgen terugkeren van Terschelling. De gemeente zegt dat de modderpoel is ontstaan door de vele regen van de afgelopen dagen. Bij een betoging in Brussel tegen radicaal rechts is het hoofdkantoor van Vlaams Belang beklad. Linkse en antifascistische demonstranten gooiden met verfballonnen en eieren en spoten leuzen op de gevel. Volgens de politie waren er ongeveer 4500 mensen op de been. Bij de verkiezingen vorige week zondag werd Vlaams Belang de tweede partij in Vlaanderen... vlak achter de centrumrechtse N-VA. Vlaams Belang zegt in een reactie dat extreem links weigert om de democratie te respecteren. De EK-wedstrijd Servië-Engeland is gewonnen door Engeland. Het werd 1-0. Voor de wedstrijd brak er in Gelsenkirchen een vechtpartij uit... tussen supporters van Servië en Engeland. Ze gooiden met terrasmeubels en glazen naar elkaar. Zeven Serviërs zijn opgepakt. Eerder eindigde de wedstrijd Slovenië-Denemarken in 1-1... en smiddags won het Nederlands elftal met 2-1 van Polen. En dan het weer. Helder en droog en rond de 13 graden.